Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het planbureau voor de leefomgeving is kritisch over het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Er wordt te veel naar het hier en nu gekeken en te weinig over de grenzen naar de toekomst. Zo heeft de nieuwe coalitie te weinig plannen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. De verhoging van de maximumsnelheid op de snelwegen helpt hier bovendien niet bij. Ook zegt het PBL dat het kabinet niet alleen woningen moet bouwen... maar ook moet letten op de kwaliteit van de leefomgeving. Vliegbasis Gilse Rijen is al jaren ernstig verontreinigd met PFAS, meldt het onderzoeksprogramma Pointer van KRO en CRV. In metingen zouden waardes zijn gevonden die 56 keer te hoog waren. Daarmee is de vervuiling op Gilse Rijen nog ernstiger dan die van Gemoers in Dordrecht en 3M in België. Ook elf andere defensieterreinen blijken te zijn verontreinigd. Er is jarenlang gespoten met PFAS-houdend blusschuim. Defensie laat aan Pointer weten dat ze op termijn alle terreinen willen saneren. Dat zal naar verwachting tientallen miljoenen euro's gaan kosten. Iran heeft een Franse toerist vrijgelaten die bijna twee jaar geleden werd gearresteerd. Volgens president Macron komt de 37-jarige Louis Arnaud vandaag terug in Frankrijk... na bemiddeling door Oman. De Fransman werd in september 2022 in Iran opgepakt en kreeg vijf jaar cel. Hij zou tegen de regering hebben gedemonstreerd en propaganda hebben verspreid. Drie andere Fransen die in hetzelfde jaar werden opgepakt zitten nog vast. Macron dringt ook aan op hun vrijlating. Het waren volgens hem willekeurige arrestaties die neerkomen op gijzeling.